De meeste stembureaus gaan om half acht open. De leden van de provinciale staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. En de grote vraag is of de coalitie van VVD en CDA en gedoogpartner PVV daar een meerderheid krijgen. Volgens peilingen zal het erom gaan spannen. Steeds meer landen bieden humanitaire hulp aan voor de vluchtelingen uit Libië. In de buurlanden Egypte en Tunesië zitten inmiddels 140.000 mensen die het land van kolonel Gaddafi zijn ontvlucht. Volgens de VN is er dringend behoefte aan water, sanitaire voorzieningen en tenten. Onder meer de VS, Groot-Brittannië en Italië zijn bereid te helpen. In de Afghaanse provincie Kunar zijn mogelijk negen kinderen omgekomen bij een NAVO-luchtaanval. Ze waren volgens een regionale politiechef bezig met houtsprokkelen toen gevechtsvliegtuigen het vuur openden. Kort daarvoor was een Amerikaanse basis in de omgeving met raketten bestookt. De internationale troepenmacht ISAF onderzoekt het incident. Drie leerlingen uit groep 8 hebben de CITO-toets dit jaar foutloos gemaakt. Ze wisten alle 200 vragen goed te beantwoorden. Dit jaar hebben in totaal 157.000 leerlingen de CITO-toets gemaakt. De resultaten zijn vergelijkbaar met andere jaren. Zo scoren jongens gemiddeld beter in rekenen en wiskunde, meisjes zijn wat beter in taal. Leni het Hart stopt met haar werk voor de zeehondencrash in Pieterburen. Wel blijft ze ambassadeur voor de zeehondencrash en blijft ze betrokken.